Wij zijn nog steeds vrijgezellen, trekken van kroeg hier naar kroeg. Meisjes die kunnen ons bellen, want we krijgen nooit genoeg. Bruine, witte of gele, alles is bij ons in trek. Kleuren, dat kan ons niks schelen, want we zijn hartstikke gek kom met ons mee naar een lekker ruim café. Waar je lachen kunt en gieren, waar je dansen kunt en zwieren. Bij rode zien kun je steeds van alles zien. Als ze met haar heup gaat draaien Wij doen niks anders dan feesten. Verveling dat komt zelden voor. Wij zien geen spoken of geesten, want we slapen lekker door. Wij zijn nog steeds vrijgezellen, trekken van kroegje naar kroeg. Meisjes die kunnen ons bellen, want we krijgen nooit genoeg. ze kunt en zwieren bij rode zien kun je steeds van alles zien als ze met haar heup gaat draaien zou je haar wel willen aaien kom met ons mee naar een lekker bruin café waar je lachen kunt en gieren dan dansen kunt en zwieren. Bij rode zien kun je steeds van alles zien. Als ze met haar heup gaat draaien, zou je haar willen